7 uur. Door met het NOS-journaal. Het Outbreak Management Team zegt dat vanaf september weer met publiek gevoetbald kan worden. Dat meldt de Telegraaf. Het advies is wel om in het hele stadion anderhalve meter afstand te houden... en spreekwoorden te verbieden om besmettingen te voorkomen. Theaters en evenementenhallen zijn blij dat vanaf 1 juli meer dan 100 bezoekers welkom zijn. Volgens Haagse bronnen gaat het kabinet dat vandaag bekendmaken. Wel blijft de anderhalve meter regel van kracht en moet er vooraf een gezondheidscheck worden gedaan. Ahoy in Rotterdam kan door de versoepeling nu 2500 mensen kwijt. De Johan Cruijff Arena in Amsterdam zegt dat het binnenkort wordt gebruikt als testlocatie voor het houden van evenementen in coronatijd. In Helmond zijn zes jongeren aangehouden na onrust in de stad. Volgens de politie misdroeg een groep van zo'n 125 jongeren zich. Ze gooiden met stenen, staken vuurwerk af. De ME voerde charges uit. Aanleiding zou een illegale bokswedstrijd zijn die via sociale media was aangekondigd. President Bolsonaro moet in de Braziliaanse hoofdstad in het openbaar mondkapje dragen. Dat heeft de rechter bepaald. Doet hij dat niet, dan riskeert hij een boete. Bolsonaro vindt de coronamaatregelen onzin, maar de rechter vindt dat de president zonder mondkapje anderen blootstelt aan het risico van een besmetting. De FBI doet niet langer onderzoek naar de strop die werd gevonden... in de garagebox bij een zwarte coureur in de Amerikaanse NASCAR-competitie. Die strop werd gezien als reactie op de antiracisme-demonstraties. Volgens de FBI is het geen strop, maar een touw dat werd gebruikt om een garagedeur te openen. En hing er al sinds oktober. Een standbeeld van een voorvechter van slavernij wordt weggehaald uit de Amerikaanse stad Charleston. De gemeenteraad heeft dat besloten. Bij het beeld van John Calhoun die in de 19e eeuw vicepresident en senator was, werd de afgelopen tijd gedemonstreerd, maar ook werd het standbeeld beklad.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 the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said. people's blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song.